Jong Oekraïne won met 3-1. Dinsdag is de return in Kiev. Als de achterstand dan niet wordt goedgemaakt, mist het elftal volgend jaar het WK of het EK in Denemarken. Het weer, vannacht is het helder en droog. Morgen opnieuw een zonnige najaarsdag.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 Annemarie Roosing met het NOS Journaal. Mercedes-Benz roept in Amerika 85.000 auto's terug vanwege mogelijke problemen met de stuurbekrachtiging. Als die zich voordoen kunnen automobilisten de controle over hun voertuig verliezen, zegt het bedrijf. De problemen kunnen zich voordoen bij Mercedes-modellen van de C- en de E-klasse. Het is niet duidelijk of er in de Verenigde Staten ongelukken zijn gebeurd door de problemen met de stuurbekrachtiging. In Belgrado hebben enkele duizenden mensen geprotesteerd tegen de Gay Pride die vandaag in de stad wordt gehouden. Het protest was georganiseerd door een conservatieve organisatie die homoseksualiteit tegen natuurlijk vindt en een gevaar voor de traditionele familiewaarden. De demonstranten willen dat de homoparade wordt verboden. In 2001 werd voor het eerst en het laatst een gay pride gehouden in Servië. Die werd toen verstoord door rechtsextremisten. Een rustig verloop van de gay pride dit jaar is belangrijk voor de huidige regering. Servië wil graag lid worden van de Europese Unie en moet daarvoor hervormingen doorvoeren en de mensenrechten respecteren. Bij de parade vandaag zijn zo'n 5000 politieagenten op de been. CSU-leider Horst Seehofer vindt dat Duitsland de grenzen moet sluiten voor migranten uit vreemde culturen, zoals Turken en Arabieren. In een interview met het blad Focus zegt Seehofer dat de regering zich meer moet concentreren op de integratie van buitenlanders die al in Duitsland wonen. Volgens Seehofer hebben niet-westerse migranten meer moeite met integreren dan andere migranten. De conservatieve Beierse partij CSU is de zusterpartij van de regeringspartij CDU. De oppositie in Duitsland heeft fel geprotesteerd tegen de uitlatingen van Seehofer en eist dat hij zijn excuses aanbiedt. In Rotterdam heeft Jonge Oranje de eerste play